Goedemiddag, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. Als je bij de rellen na NEC Vitesse was, kan je maar beter melden bij de politie. Vorige week zondag liep het uit de hand na die voetbalwedstrijd in Nijmegen. Relschoppers gooiden met stokken, stenen en vuurwerk naar de politie. Er werd ook een politiebusje gesloopt. Een paar agenten en politiepaarden raakten gewond. 23 mensen werden toen al opgepakt. De meeste daarvan zijn rond de 20. Maar de politie zoekt er dus nog meer en zegt nu... meld jezelf als je erbij was, want anders komen er beelden online. De nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar een seance op een begraafplaats in Leusden bij Amersfoort. Een groep mensen probeerde daar na sluitingstijd de geesten van overleden kinderen op te roepen. ze hadden voor hun bijeenkomst toestemming gekregen. De ouders van de kinderen die er begraven liggen zijn woedend. De burgemeester laat ook onderzoeken wat er op de begraafplaats is gebeurd. Het grootste pensioenfonds van ons land stopt met beleggen in olie- en gasbedrijven. Het ABP, daar zijn 3 miljoen mensen bij aangesloten kopen 15 miljard euro aan aandelen... en dat geld gaat naar bedrijven die zich bezighouden met groene energie. Australië reist toch met een klimaatdoel naar de VN-top in Glasgow volgende week. Premier Morrison beloofde dat zijn land in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Australians understand and they support the need to take action on climate change. Een opmerkelijke uitspraak omdat Morrison tot nu toe niks wilde weten van klimaatacties, vertelt correspondent Meike Weijers. Morrison eh, staat er ook om bekend dat hij ooit met een klomp steenkool naar het parlement kwam. En eh, de oppositie opriep om niet bang te zijn van steenkool. Eh, dus het feit dat dit nu is gebeurd, dat hij deze doelstelling aanneemt, eh, dat is toch wel vrij significant. De premier wil Australië klimaatneutraal maken met behulp van technologische innovaties. Niet door minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen zoals kolen. Het weer, je kan vandaag een klein buitje op je hoofd krijgen, maar dan heb je wel net pech, want op de meeste plaatsen blijft het droog en dan gaat het op 14. Morgen steeds meer zon en iets warmer, 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A10, de ring Amsterdam-Noord. De eenbuis van de Koentunnel is tijdelijk dicht.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 Het Allard Pearson Museum in Amsterdam moet het krimgoud dat het in bruikleen had teruggeven aan Oekraïne. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Het museum leende de voorwerp in 2014 van vier musea op de Krim toen Rusland het schiereiland annexeerde. Hypotheekadviseurs verkopen volgens de Consumentenbond vaak onnodige diensten bij het afsluiten van een hypotheek. Zoals 24 uur per dag bewaking van de hypotheek. Volgens de Consumentenbond gaat het vaak om gebakken lucht. En de ziekenhuiscapaciteit moet structureel omhoog, dat vindt OMT-lid Jan Kluitmans. Volgens de arts-microbioloog werkt het coronavaccin goed, maar niet voor 100 Het weer, af en toe zon met hooguit een enkele bui. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. You're like a sunshine, only giving good vibes any anytime that you rollin'. Pulling me out, never letting me down, and I wanna make sure you know it. You're like a sunshine, only giving good vibes any anytime that you rollin'. Can't believe that I found my sunshine. Hey, everyone's trying to be the same. Till I met you, I was on that wave. But you really are something different You do you, it must be nice And I think it's rubbing off on me Oh yeah, step to the left, step to the right Do what you want What really matters is the journey that we're on Yeah, riding with you, I'm finally know where I belong I belong You're like a sunshine on a given good vibes Any any time that you op 106.9 ZFM I you, babe.